12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Tientallen wereldleiders komen dadelijk in Parijs samen... bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe. Het is vandaag 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Het conflict kostte miljoenen mensen het leven. Ook in Yper in België en in Londen zijn grote herdenkingen. In Australië en Nieuw-Zeeland werden eerder vandaag saluutschoten gelost en kerkklokken geluid. Boven Adelaide werden duizenden rode klaprozen door een vliegtuig afgeworpen. De bloem staat symbool voor de gesneuvelden... en staat centraal in het beroemdste gedicht over de Eerste Wereldoorlog in Flanders Fields. In Australië is een 50-jarige vrouw opgepakt die mogelijk naalden in fruit heeft gestopt. De naalden zaten onder meer in bakjes aardbeien die in september in het hele land werden gevonden. Consumenten in Australië kregen het advies om aardbeien eerst door te snijden om te kijken of er niks in zat. Natal Supermarkten haalden fruit uit de schappen en halveerden de aardbeienprijs. Duizenden kilo's van het fruit werden vernietigd omdat niemand ze wilde hebben. Het Amsterdamse vijfsterrenhotel W heeft drie portiers ontslagen... omdat ze op hotelkamers drugs verkochten aan gasten. Dat meldt de lokale omroep AT5. De portiers werden ontmaskerd door undercoveragenten... nadat het hotelmanagement van gasten signaal had gekregen... dat de portiers dealden in ecstasy en cocaïne. Vrijdag staan ze voor de rechter. In Florida is een begin gemaakt met het hertellen van de stemmen. Gisteren bepaalden de autoriteiten dat de uitslagen van de senaats- en gouverneursverkiezingen too close to call waren. Zo is bij de senaatsverkiezingen het verschil in stemmen tussen de republikein Rick Scott en de democraat Bill Nelson minimaal. De hertelling doet denken aan het jaar 2000. Bij de presidentsverkiezingen had Florida toen vijf weken nodig om tot de conclusie te komen dat George W. Bush met een verschil van 537 stemmen had gewonnen van Al Gore. En die uitslag in Florida was beslissend voor de landelijke uitslag.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 that make you fly away from all your pains. I just wanna take your hands on mine. I just wanna dance with you my whole life. I just wanna fall in love again. Yeah, yeah, yeah. Music in my heart, feeling like a hero in the stereo.